Poedige start. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In het zakendistrict van de Australische stad Sydney hebben honderden agenten een aantal straten afgegrendeld. Een onbekende man houdt in een café personeel en een onbekend aantal klanten in gijzeling. Via zijn gijzelaars heeft hij laten weten dat hij een vlag van IS wil en een gesprek met de Australische premier Abbott. Verder zou hij vier bommen hebben geplaatst, twee in het café en twee ergens in het zakendistrict van Sydney. Vijf gijzelaars zijn inmiddels aan de gijzelnemer ontkomen. De winkels hebben in oktober meer verkocht. Het CBS meldt dat de omzet die maand 2,2% hoger lag dan een jaar eerder. Er werd meer dure elektronica verkocht. Ook drooggisterijen en doe-het-zelfzaken deden het beter. De omzet van supermarkten steeg met 4% omdat er meer koopdagen waren dan in 2013. Kledingzaken verkochten minder omdat het in oktober vrij warm was. In Gent zijn vier gewapende mannen een flat binnengedrongen en hebben de bewoners van een appartement gegijzeld. De politie heeft dat bevestigd bij Belgische media. Het complex staat in de buurt van het treinstation Gent-Dampoort. Buurtbewoners is gevraagd binnen te blijven. Straten zijn afgezet en boven de buurt cirkelt een politiehelikopter. Volgens Belgische media bereidt de politie een zogeheten interventie voor. Taxichauffeurs in Parijs blokkeren de snelweg rond de Franse hoofdstad. Ze zijn woedend dat een Parijse rechtbank de alternatieve taxidienst Uberpop niet heeft verboden. In eerste instantie werd de dienst wel verboden, maar moederbedrijf Uber ging in beroep. Tot er een nieuwe uitspraak ligt mag Uberpop van de rechter doorgaan. De taxichauffeurs vinden dat de dienst zich schuldig maakt aan oneerlijke concurrentie. In Nederland werd Uberpop vorige week in een kort geding wel verboden. Het weer overwegend bewolkt en vooral in het oosten nog regen die in de loop van de ochtend wegtrekt. Vanmiddag soms wat zon, maar ook kans op een enkele bui. De wind neemt wat af en het wordt 6 tot 8 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 却。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 and chase you away. radio. Met ZFM. Fijne kerstdagen. my sleigh tonight. op internet. www.zfmzandvoort.nl op je radio. Met ZFM. Hele fijne dagen. Guess it's true, I'm not good at a one But I still need love, cause I'm just a you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you fix them. Now you've been talking.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 Girl, set you hallelujah. Girl, set you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown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 rushed it, moving way too fast, and we crushed it. But it's in the past. We can make this leap through the curtains of the waterfall. So. my baby on the telephone, long distance. Slip away, slip away. I never would have guessed I would miss someone so bad. Slip away, yeah. never slip away. stuur jullie allemaal fijne dagen.